Amber Brandsen met het NOS-journaal. De lancering van de Orion-capsule is uitgesteld tot morgen. De raket met de capsule kon eerst niet opstijgen omdat een boot dicht bij de installatie voer. Daarna speelde een technisch probleem en de wind de lancering parten. De NASA wil met de Orion-capsule een onbemande testvlucht maken. De ruimtevaartorganisatie wil vooral testen hoe het hitteschild zich houdt bij terugkeer in de dampkring. De Orion is de opvolger van de Space Shuttle. Terreurgroep Al-Qaeda dreigt om in Jemen een Amerikaanse gijzelaar te doden. In een filmpje doet de gijzelaar, fotograaf Luc Sommers, een oproep om zijn leven te redden. Een woordvoerder van Al-Qaeda roept de Amerikaanse regering in de video op om binnen drie dagen tegemoet te komen aan de eisen. Welke dat zijn wordt niet gezegd, maar volgens de woordvoerder weet Washington waar het om gaat. De woordvoerder zegt dat Amerikanen zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de moslimwereld. Drie van de vier hoofdverdachten in het onderzoek naar jihadronselaars komen niet vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Volgens de rechter zal de maatschappij het niet begrijpen als de drie worden vrijgelaten. Ook is de vrees voor herhaling volgens de rechtbank gegrond. De vierde verdachte wordt voorlopig wel vrijgelaten. Het proces tegen de jihadverdachte staat gepland voor begin volgend jaar. De Russische Atletiekbond weerspreekt de beschuldigingen van structureel en georganiseerd dopinggebruik. De Duitse zender ARD zond gisteren een documentaire uit over het afkopen van positieve dopingtesten door onder meer medewerkers van de Russische Atletiekbond. Stuk voor stuk leugens is de reactie van de voorzitter van de bond. Ook het Russische antidopingbureau herkent zich niet in het beeld van grootschalige dopingfraude. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. Het is net iets boven het vriespunt.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 De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 kilometer. 6 kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en Zoetermeer. Er is een ongeluk gebeurd en daarom zijn er twee rijstroken dicht. A13 naar Den Haag loopt daardoor vast eh, tussen Bergo en Roderijs en knooppunt Ippenburg 9 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West 8. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 7 kilometer. En op eh, de A27 vanuit eh, Almere naar Gorkum, daar staat tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Lunette 5 kilometer.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 en de zaal is open vanaf kwart over acht. Zie ook www.dansschoolrobdolderman.nl 21 december, Supervoices is een professioneel zangtrio... met ervaren en gelouterde zangeressen... Zangeres Nathalie Masclee was vorig jaar als soliste gast en maakte een geweldige indruk. Nu treedt ze op met haar collega Luzette Snellenburg en Liane Hogeveen. De stemmen mengen onderling prachtig en de arrangementen zijn een genot om naar te luisteren. maanden december en januari zijn verschillende exposities te zien in het Raadhuis van Heemstede. U bent van harte uitgenodigd om deze tijdens de openingstijden van het Raadhuis te komen bewonderen. In de maanden december en januari exposeert Rita in Scholberg haar werk in de Burgerzaal. De opening wordt op 10 december om 4 uur verricht door wethouder Christa Kuiper. Onder het genot van een drankje wordt u in de gelegenheid gesteld om de expositie te bewonderen. U bent tussen 15.45 en 17.30 van harte welkom. In augustus van dit jaar zijn drie basisscholen in Heemstede gestart met een lesprogramma om kinderen bewust te maken van de voordelen van afvalscheiden en recycling. Met als doel het nog beter scheiden van afval. Ook hebben de kinderen met afval van thuis de mooiste kunstwerken en spelletjes gemaakt. Een deel hiervan is nog tot 19 december te zien in de publiekshal van Raadhuis. In de publiekszaal is tevens werk te zien van de kunstenares Paula de Wit, beelden en Maria Pinkster schilderijen. Deze duo-expositie is nog te zien tot 30 januari. In het kader van Serious Request hangen tot van 3 december tot 18 december als pop-up expositie drie schilderijen in de publiekshal. Dit drieluik is het project van Kitty van Pel.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 Het Zandvoort Museum heeft samen met de Anne Frank Stichting... een kleine fototentoonstelling gemaakt over de vakanties... die Anna en de familie Frank doorbrachten in Zandvoort. Net als vele Amsterdammers maakte de familie Frank regelmatig uitstapjes naar Zandvoort. Anna en Margot verbleven ook enkele weken in het kindertehuis van dokter Katte Neumark aan de Oosterparkstraat. Tijdens hun verblijf hier konden de beide zusjes en de familie nog genieten van de zon, zee en strand. We weten dit allemaal uit de fotoalbums van de familie Frank die bewaard zijn gebleven. Gewone kiekjes van een heerlijk dagje strand. Van Margot en Anne, en met de andere kinderen uit het tehuis in een duimpan. Maar ook foto's van jaren later. U bent van harte welkom om te kopen kijken in het Zandvoort Museum. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwstraat 1. Prijs per persoon 2,25. Prijs per kind gratis tot 18 jaar. Imagine a still summer's day When nothing is on my back in the hay. The warm sun was soothing, it made me feel good. The day I met Marie, the sound of her whispered hello came tiptoeing softly into my head. I opened my eyes kinda slow. with the laughing eyes, She tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. I remember her kiss, so soft on my brow, and the way that she said, Baby, go to sleep." go to sleep now. I woke with the chill in the air. The warm sun no longer hung in the sky. I reached out, but she was not there. She'd gone where she came from, but I still feel good to think I've known Marie with the laughing eyes. She'd toss her hair and tantalize. She came to touch me, then she'd gone just like, a summer breeze. Christ Hinze, 11 december in Heemstede. Mystiek en swingend Afrika als inspiratiebron. Al ruim 40 jaar maakt Chris Hinze wereldmuziek. Communiceert hij muzikaal met vreemde culturen... en gaat hij gewapend met professionele oprameapparatuur op pad. Deze avond is het mystieke en zwingende Afrika. Het land van inspiratie. De combinatie van adembenemende reisimpressie op een gigantisch scherm... en live muziek zorgen voor een optimaal effect bij het grote publiek. Getuigen de volle tot uitverkochte zalen... van vorige multimediale concerten in binnen- en buitenland. Neemt u mee naar fascinerende wereld van Afrikanen. Hun gemeenschappen, religies en de muziek te midden van alles en overweldigende natuur. Deze indrukwekkende combinatie van video, foto, licht en geluid... wordt door VJ en video-editor Hans Meijer op een groot scherm aan elkaar gesmeed. Deze voorstelling zal een gevarieerd publiek trekken. Afrika-liefhebbers, reisfanaten, muziekliefhebbers en natuurlijk fans van Chris Hinze. Bekijk ook zijn website www.chrishinze.nl. De locatie? Pinksterkerk, adres Kamplaan 18 in Heemstede. Bestel uw kaarten, normaal 19 euro CJP-kaart 18 euro. Theaterlijn Podium Heemsteden 023 548 3838. Ik herhaal 548 3838. En het e-mailadres is info at podiumheemstede.nl Beautiful people You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door. then we may never. care of me. Maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine. Plezier voor het hele gezin. Alle vormen van vermaak onder één dak. Bent u filmliefhebber of een spelletjesfanaat? Houdt u ervan om een gokje te wagen? Of wilt u zich laten verrassen door moderne architectuur? In ons Circus bent u op de juiste plaats. Beneden het vrolijke familieland met de leukste en spectaculairste spelen en gekste kermisattracties. Hierboven zweven vier eilanden met de mooiste en de modernste casinospelen voor personen van 18 jaar en ouder. Helemaal boven in het gebouw wacht nog een verrassing. Een luxe bioscoop waar de nieuwste films worden vertoond. De entree is gratis.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 Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Dann ist sogar auch unsere Lehre froh. Dann kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du sei still. Das, Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir. Oh! sein. Wenn die Sonne scheint für groß und klein, du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allen freuen, oh und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt. möchte mit den Wolken ziehen in ferne Länder. Ich seh's mal gern auf einen Krokodil. Die Welt wird immer kleiner und die Wünsche riesengroß. Warum nur schau, wie schön ist auch ein Frosch im Moos. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es auf der Welt zu sein. Wenn die Sonne scheint für groß und klein, du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allen freuen und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is er veel bewolking. Neerslag wordt daar niet of nauwelijks uit verwacht. De temperatuur ligt tussen rond de 1 en de 2 graden onder het vriespunt... en loopt langzaam iets op. Maar blijft vanmiddag op de meeste plaatsen toch nog net onder het vriespunt steken. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. In de avond draait de wind naar het zuiden. In de nacht van donderdag naar vrijdag blijft de bewolking overheersen... en het vriest op vele plaatsen licht. Er staat een zwakke zuidelijke wind. Vrijdag overdag is het bewolkt en in de loop van de middag kan er in het westen van het land lichte motregen vallen. De temperatuur loopt geleidelijk op tot boven het vriespunt. In de avond trekt de motregen verder oostwaarts. De zuidelijke wind neemt toe naar matig. In de avond wordt de wind aan de westkust noord noordwest en neemt daartoe tot vrij krachtig. Zaterdag licht bewolkt, de minimumtemperatuur ligt rond de 2 graden. De maximumtemperatuur tussen de 4 en de 8 graden. Zondag zwaar bewolkt en af en toe regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 1 graden. De maximumtemperatuur tussen de 5 en de 8 graden. Er is veel wind uit het zuidwesten, langs de stranden zwaar bewolkt en af en toe regen.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 zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Nuf. Tijdens de Jazzy Lounge Club en jam sessies... treden er elke keer weer verschillende artiesten op... in het altijd gezellige Art Deco Crown Café en restaurant Café Nuf. Vooraf of tijdens het optreden kunt u er heerlijk eten.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 Na vertrek uit Zandvoort gaan we op weg naar Ameide voor twee maal koffie met de plaatselijke lekkernij. En dan genieten van een uur waterorgel. Daarna vertrekken we naar Sertogenbos, waar we afgezet worden bij Sint-Jan in Kerstfeer. Op het plein en naast het plein bevindt zich een ijsbaan en met eromheen eet- en drinkteentjes. In de bus wordt over de geschiedenis van de kerk en Maria Kapel verteld. U kunt hem op eigen gelegenheid bezichtigen. Heeft u wat begeleiding nodig? Geef dit dan aan. De lunch is deze keer voor eigen rekening. Rond de kerk zijn genoeg gelegenheden waar u wat kunt eten en drinken. U kunt natuurlijk ook een lunchpakket meenemen. Door de chauffeur wordt aangegeven wanneer we op weg gaan voor het diner in Kersveer in het Champs-Élysées in Rotterdam voor- en hoofdgerecht kunt u ter plaatse aangeven. Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam om zo snel mogelijk per e-mail op telefoon u op te geven. De sluitingsdatum is 5 december voor opgeven en betalen. Opgeven bij Franny. E-mailadres frannyvanek.casema.nl of Tilly Telefoonnummer 023 5716265. Ik herhaal 5716265. Of inspreken op het antwoordapparaat. Na een zeer zachte piep inspreken en na drie tellen. Na het inspreken wordt er altijd bevestigd met een telefoontje retour.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 Vandaag is je grote dag. Er komt weer witte rook uit het raadhuis van Zandvoort. Bestuur en fractie van de oudere partij Zandvoort, de OPZ... zijn naar eigen zeggen verheugd een uitstekende kandidaat... uit eigen gelederen te hebben gevonden... om de wethouderszetel, die vanaf begin oktober vakant is, in te vullen. Op woensdag 26 november heeft de fractie unaniem de voorkeur gegeven aan Lisbeth Schalik... Sjalik woont al ruim 35 jaar in Zandvoort en heeft grote ervaring in advies, project en crisismanagement. Zowel in het bedrijfsleven als bij gemeentelijke organisaties. Zo heeft zij voor een achttal gemeentelijke organisaties, waaronder die van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem, diverse interim managementopdrachten vervuld. Een aantal hiervan waren op het snijvlak van de plaatselijke politiek en de ambtelijke organisaties. Kortom, zij weet hoe gemeenten werken. Lisbeth Schalek herkende zich in het verkiezingsprogramma van OPZ en ondersteunt het coalitieakkoord. OPZ stelt, samen met de coalitiepartners D66 en CDA de Raad voor... de benoeming tot wethouder te doen plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 december. to go with you. In de maand december verandert Zandvoort aan Zee in een waar winterwonderland. Met prachtige verlichte straten, veel evenementen en een heuse schaatsbaan... in het centrum waar u zich waant in de winterwonderland. Vanaf 13 december kunt u er heerlijk geschaatst worden op een echte ijsbaan op het Raadhuisplein. En natuurlijk ontbreekt de koek en niet. Laat een wens achter in het wenspaviljoen aan zee... en kom lekker kerstshoppen in het gezellige centrum. Er is dus genoeg te beleven in Zandvoort aan zee... tijdens de december winterwondermaand. feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou.